De piloot wordt ervan verdacht dat hij tijdens de militaire junta in Argentinië zogeheten dode vluchten heeft uitgevoerd. Dat melden bronnen bij de Spaanse justitie. Op die vluchten in de jaren 70 en 80 werden tegenstanders van het regime boven zee uit het vliegtuig gegooid. Het Transavia-toestel is vannacht met uren vertraging en een andere bemanning alsnog naar Schiphol gevlogen. Minister Van der Laan wil dat toezichthouders bij woningcorporaties maximaal acht jaar blijven zitten. Hij wil zo voorkomen dat vriendschappelijke banden tussen bestuurders en toezichthouders ten koste gaan van de controle. Veel commissarissen blijven nu langer dan twaalf jaar in functie en daarmee overtreden ze hun eigen gedragscode. Corporaties kwamen de afgelopen maanden in opspraak vanwege de onverantwoorde financiële risico's die ze namen. In de hoofdstad van Honduras, Tegucigalpa, zijn duizenden aanhangers van de afgezette president Zelaya uiteengedreven. Met traangas en waterkanonnen hield de mobiele eenheid de demonstranten weg bij de Braziliaanse ambassade. Zelaya zit daar sinds eergisteren, toen hij verrassend terugkeerde in Honduras. Interim-president Micheletti zegt dat hij bereid is met Zelaya te praten, maar dan moet hij wel de geplande verkiezingen erkennen. Minister Ter Horst wil een blaastest voor voetgangers in uitgangsgebieden. Ter Horst werkt samen met minister Hirschballin van Justitie aan het aanpassen van de gemeentewet, zei ze bij Pauw en Witteman. In de wet staat nu dat openbare dronkenschap verboden is, maar het vaststellen daarvan is niet eenvoudig. Een blaastest kan daarbij helpen. Minister Ballin wil de regels voor de schorsing van voorlopige hechtenis aanscherpen. en wil dat de gedetineerde op verlof goed in de gaten kan worden gehouden. Aanleiding is de vlucht van Shaban B. Die mocht de gevangenis uit op voorwaarde dat hij zich dagelijks meldde.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 Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. And I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for bonkers. I went pop just to go back to sleep. I act real shallow, but I'm in too deep. I know I care about is sex and violence. A heavy baseline is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip, but I let sanity give me the slip. Bonkers. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. And I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I get mine for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Mm-hmm. Yeah, man. In the floor now. Back there, back there, back there. wake up every day is a daydream. Everything in my life ain't what it seems. I wake up just to go back to sleep. I act real shallow, but I'm in too deep. And all I care about is sex and violence. A heavy baseline is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip, but I let sanity give me the slip. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I get mine for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me.